Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. We gaan met z'n allen iets meer geld overhouden. Dat staat in uitgelekte stukken van de miljoenennota. Gemiddeld zo'n 0,7 procent. Ook mensen met een uitkering en gepensioneerden houden meer geld over. Financiën is sowieso een van de grote onderwerpen van dit kabinet, zegt verslaggever Marleen de Rooij. Ze zeggen, we komen met een stevig koopkrachtpakket, vooral voor de middeninkomens. De mensen die werken maar middeninkomen hebben. Dat gaan ze doen door een extra extra belastingsschijf in te voeren. Eh, de laagste belastingsschijf. Gaat dat wat omlaag? Betekent eh, dat je wat minder belasting betaalt. Deze paragraaf over bestaanszekerheid, daar gaat het ook veel over de aanpak van armoede in Nederland. Kindarmoede ook vooral. Aanstaande dinsdag op Prinsjesdag presenteert het kabinet officieel de miljoenennota. Dan is ook duidelijk wat alle plannen van het kabinet gaan kosten. De politie gaat voorlopig geen nieuwe stakingen organiseren. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft de politiebonden uitgenodigd voor een gesprek om tot een oplossing te komen. De politie voert al een tijd actie om het vroegpensioen voor agenten te behouden. Stakingen rond voetbalwedstrijden die al waren aangekondigd gaan wel door. De acties rond Prinsjesdag en de algemene beschouwingen zijn voorlopig van de baan. En pakketbezorger Oualit uit Laren gaat viral op social media. Hij heeft het altijd enorm druk met het op tijd bezorgen van de post. Maar toch maakt hij tijd voor Nick van Zes. Als Oualit bij Nick langskomt gaan ze altijd op straat een potje voetballen. De vader van Nick deelde het filmpje dat anderhalf miljoen keer is bekeken. En bij NH Nieuws vertelde de zesjarige Nick wat er zo leuk is aan die bezorger. Uh, voetballen. Want hij voetbalt heel veel met mij. En soms ook nog met mijn vriendje. En dat vind ik gewoon heel leuk. En is hij ook een beetje goed of ben jij beter? <laughs> Nee, hij is iets beter. Walid spreekt geen Nederlands en Nick geen Engels, dus communiceren kunnen ze alleen maar door te voetballen. De bezorger is in ieder geval heel dankbaar voor het leuke momentje tijdens zijn dienst. Thank you for you, for uh, this family, this awesome family. And uh, be nice with people. Het weer dan, een mix van zon en wolken. Soms valt er nog een bui. Het is een graad of 17. Vanavond is het weer droog, maar het koelt wel flink af. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn niet zoveel bijzonderheden in Noord-Holland. Alleen de A6 valt op, van Muiden naar Lelystad. Want de rijbaan is dicht bij Lelystad na een ongeluk. Kost je wel zo'n half uur extra.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 Voor mensen met een uitkering is dat iets meer, 0,9 procent. De minister van Justitie en Veiligheid gaat in gesprek met de politiebonden over het vroegpensioen omdat de onderhandelingen daarover waren vastgelopen... staakte de politie onder meer bij voetbalwedstrijden. Vanwege het gesprek met de minister worden voorlopig geen nieuwe acties gepland. Een man die in Oldenhoven een dodelijk ongeluk veroorzaakte... wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie. De man reed op Oudjaarsdag drie mensen aan. Twee van hen overleefden dat niet. Het weer. Vanavond klaart het op en koelt het flink af. Het is vannacht tussen de 3 en 10 graden. Morgen droog met af en toe zon en een graad of 18. now places. Big girls, you are beautiful. Big girls, you are beautiful. Big girls, you are my after me. Pulling up your sleeve so I can see the roly bling. So you're later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you. But you're hard to miss, think you ought to know. Doesn't matter if you're balling out of control.